Katrien Straatman met het NOS Journaal. Een van de hoogst Rohingya-extremisten de schuld van de vluchtelingencrisis. Uit angst voor het geweld van het leger zijn honderdduizenden Rohingya de afgelopen weken de grens overgestoken met Bangladesh. Volgens de generaal reageert het leger alleen maar op aanvallen van moslim-extremisten tegen veiligheidsmensen. Hij beschuldigt de extremisten ervan dat ze een islamitisch bolwerk proberen te vestigen in de noordwestelijke staat Rakhine in Myanmar. De VN heeft gewaarschuwd dat de aanvallen van het leger tegen de Rohingya kunnen leiden tot een etnische zuivering. Bij een busongeluk in Tekkelenburg, zo'n 50 kilometer van de Nederlandse grens bij Enschede, is een dode gevallen en zijn 21 mensen gewond geraakt. De bus met 77 inzittenden kantelde toen hij van een parkeerterrein wegreed. De passagiers maakten deel uit van een gezelschap van de evangelische kerk die daarvoor 500 jaar reformatie hadden herdacht. In de West-Roemeense stad Timisoara heeft een korte maar hevige storm aan vijf mensen het leven gekost. 26 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester vielen de meeste slachtoffers doordat tientallen bomen omwaaiden. Ook werden daken van huizen gerukt. Het treinverkeer rond Timisoara is gestremd door de storm en vijf grote snelwegen werden geblokkeerd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Silvio Berlusconi heeft de plannen van zijn partij Forza Italia ontvouwd voor de volgende verkiezingen. Hij beloofde flinke belastingverlagingen als zijn partij weer aan de macht komt. En ook wil hij meer Europa. Door een veroordeling voor belastingfraude in 2013 kan de 81-jarige oud-premier zelf geen regeringsfunctie meer vervullen. Het weer vanavond trekken de meeste buien weg en klaart het sterk op. Het wordt een frisse nacht met in het binnenland minima rond de 4 graden en er kan ook mist ontstaan. Morgen vallen er opnieuw buien, vooral in de middag.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 En we gaan beginnen met eh, dit uur in ieder geval met twee nieuwe werkjes. Het eerste werkje is van Jozef Akins, Into the Flow. Ja, ja. En de tweede is een goede bekende voor ons. Peter Kater op zijn ehm, piano, als ik het wel heb. Dancing on Water. Ja. Wil je het allemaal meelezen en wil je er allemaal bij zijn, het nauwlettend volgen, dan kan dat via de website peacefulradio.info. Daar vind je de playlist en natuurlijk kan je hem daar ook later nog eens luisteren, nog eens en nog eens. En wil je heel wat anders luisteren? dan kan dat naar eh, Peaceful Radio Internet Station. En dat gaat 24 uur per dag door. En dan steeds weer andere werkjes. Goed, genoeg info over Peaceful Radio. We gaan eens even lekker luisteren.